uur. Jeroen met het Journaal. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft tegen het voorstel van Rusland gestemd... om een geheime stemming te houden over het veroordelen van de illegale annexatie van vier Oekraïnse regio's. Volgens Rusland was zo'n geheime stemming nodig omdat het door de westerse lobby... anders lastig zou worden voor landen om openbare standpunten in te nemen. 107 van 193 leden van de vergadering stemden tegen... en 39 landen onthielden zich van stemming, waaronder China. De openbare stemming over de resolutie is mogelijk woensdag of donderdag. Omroep Cairo NCRV erkent dat zeker twee personen die hebben meegedaan aan het programma Spoorloos aan de verkeerde biologische familie zijn gekoppeld. Dat zegt de omroep in een verklaring. Cairo NCRV reageert daarmee op het RTL-programma Oplichters aangepakt van journalist Kees van der Spek. In een aflevering die nog moet worden uitgezonden staat een Colombiaanse tussenpersoon centraal die jarenlang onderzoek verrichtte voor Spoorloos. Hij was betrokken bij 16 zaken en daarvan blijken er nu dus zeker twee mismatches te zijn. Kinderen van migranten voelen zich vaker gediscrimineerd dan hun ouders. Hun opleidingsniveau en positie op de arbeidsmarkt is beter dan die van de generatie daarvoor. Maar toch voelen ze zich vaker uitgesloten. blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens de onderzoekers heeft dat deels te maken met een betere positie. Hoe meer je deelneemt aan de Nederlandse samenleving... hoe meer je bewust bent van maatschappelijke discussies... over integratie, racisme en de islam. De helft van de mensen met een migratieachtergrond die meewerkt aan het onderzoek... ervaart Nederland niet als gastvrij. Een tropische storm heeft aan zeker 19 mensen in Midden-Amerika het leven gekost... onder meer in El Salvador en in Honduras vielen slachtoffers. Autoriteiten in El Salvador maakten melding van zeker 9 doden... onder wie 5 militairen. In het land zijn 830 mensen geëvacueerd vanwege de storm.